Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden is van plan om volgende week weer campagne te gaan voeren. Daarmee lijkt Biden de berichten te ontkrachten dat hij zich dit weekend zou terugtrekken uit de race om het presidentschap. Amerikaanse media melden deze week dat Biden mogelijk dit weekend de handdoek in de ring zou gooien. Maar zelf denkt Biden nog altijd dat hij Trump kan verslaan. Biden is momenteel nog wel aan het herstellen van een coronabesmetting, maar is volgens zijn arts aan de beterende hand. De Amerikaanse oud-president Trump heeft gebeld met de Oekraïense president Zelensky. Volgens Trump was het een goed gesprek en heeft hij gezegd dat hij een einde zal maken aan de oorlog met Rusland. Trump beweert dat hij snel een vredesdeal voor elkaar zou krijgen tussen Rusland en Oekraïne als hij in november herkozen wordt als president van de VS. Deze week werd Trump officieel benoemd als presidentskandidaat voor de Republikeinen. Daar heeft Zelensky Trump ook mee gefeliciteerd in het gesprek. In de Latemse plas bij Reden is een zwemmer overleden. De hulpdiensten kregen gisteren halverwege de avond een melding van iemand die op het water van de recreatieplas vermist was geraakt. Duikers van de brandweer probeerden de zwemmer nog te redden, maar de hulp kwam te laat. Een van de Marsrovers van ruimtevaartorganisatie NASA heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Toen het wagentje over een paar stenen reed, barstte één daarvan open. Er bleken gele zwavelkristallen in te zitten. Dat gesteente bestaat uit pure zwavel en kan alleen gevormd worden onder specifieke omstandigheden. Het is nog nooit eerder gevonden op Mars. NASA is dan ook enthousiast over de vondst. Het weer. Vandaag warmt het al snel op.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 But I got your number, baby. I got your number. I swear I know her face. I just don't know who you are. Turn the music up in here. It's raining night and it's over. Tears are gone. love with a stranger you're all I'm thinking of. I praise the Lord above for sending me love. I cherish every hug. I yes, I pray that you do love me too. ZFM. on the table. They've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you when you haven't got a prayer.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 On rainy days, swimming in the sand. On rainy days, we would go swimming out. get you through Going back to the corner where I first saw you. 106.9 my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, If you see this girl.